een Klomp met het NOS-journaal. Een Afro-Amerikaanse man aangesteld als interim politiechef. Andre Anderson moet de komende zes maanden het vertrouwen van de burgers in de politie weer herstellen. Sinds de dood van de 18-jarige Michael Brown vorig jaar hebben veel zwarte inwoners geen vertrouwen meer in de politie. De ongewapende Brown werd op straat doodgeschoten door een blanke agent. Dat leidde in de weken erna tot rellen. Oliemaatschappij Shell heeft de laatste twee vergunningen gekregen om te mogen boren in het Noordpoolgebied bij Alaska. De Amerikaanse overheid gaf toestemming, maar stelde wel als voorwaarde dat het oliebedrijf een nooduitrusting aan boord heeft. Op die manier zijn ze beter voorbereid op eventuele lekkages. Het gebied bij Alaska is belangrijk voor Shell omdat er waarschijnlijk veel olie in de bodem zit. De recherche van de Braziliaanse stad Manaus onderzoekt of agenten mensen hebben geliquideerd om zo wraak te nemen op de dood van een collega. Volgens de Britse krant The Guardian zijn in drie dagen 35 mensen vermoord nadat een politieagent is doodgeschoten en beroofd. Of er agenten achter de moorden zitten is niet zeker. Een andere theorie is dat een leider van een criminele bende achter de executies zit. Vier fans van voetbalclub Chelsea in Londen mogen een paar jaar lang geen enkele voetbalwedstrijd bezoeken. Ze krijgen die straf voor racistisch gedrag voor een voetbalwedstrijd eerder dit jaar. Voor het duel in de Champions League tegen Paris Saint-Germain duwden de vier een zwarte Fransman uit de metro, terwijl ze zongen dat ze racisten waren. Dan nog het weer. Een zwakke storing trekt over het noordwesten en noorden van het land. Daar kan wat lichte regen vallen. Morgen overdag schijnt overal de zon geregeld en blijft het zo goed als droog. Het wordt 20 tot 23 graden.